Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Komen er versoepelingen of niet? Daar praten demissionair premier Rutte en deskundigen nu over in het Katshuis. Het heropenen van middelbare scholen en het opheffen van de avondklok... zijn het eerste wat het kabinet zou willen doen. Maar Rutte zei eerder deze week dat hij daar weinig ruimte voor ziet. Daarnaast heb je natuurlijk aan de andere kant van de discussie... heb je lopen welke eh, verruimingen zou je willen als daar weer ruimte voor is. Ik ben daar op dit moment dus niet heel vrolijk over... vanwege toch nog het hoge aantal besmettingen en het hoge eh, percentage besmettelijke of besmettingen. Dinsdag weten we meer, dan is er weer een coronapersconferentie. Het aantal coronabesmettingen is weer wat opgelopen. Afgelopen dag waren het er 4700, zei het, eh, telde het RIVM. Dat zijn er meer dan gemiddeld deze week. De ME in Amsterdam heeft vanmiddag ingegrepen bij een coronademonstratie op het Museumplein. Ongeveer duizend betogers hadden zich daar verzameld met onder meer spandoeken en paraplu's. Na twee uur werden de demonstranten door de ME van het plein gehaald... omdat het te druk werd en mensen zich niet aan de coronaregels hielden. In Hazelswouderdorp in Zuid-Holland woedt sinds vanochtend een flinke brand in een loods. In het gebouw staan allemaal machines en trekkers. En de brand is inmiddels zo groot geworden dat de loods niet meer gered kan worden, zegt de brandweer. Ze zijn nog steeds aan het blussen en daarom zijn wat wegen rond de brand afgesloten en ik heb al een paar keer verteld over voetbalsupporters... die als onderdeel van een corona-onderzoek voor het eerst weer naar het stadion mochten. Maar er is ook gevoetbald zonder publiek. En wel in de eredivisie. RKC won met 3-0 van Heracles. Twente Feyenoord eindigde in 2-2. En ook de derby van het noorden tussen Heerenveen en Groningen... eindigde in gelijkspel, zag commentator Mark Kloostra. Balletje onder de voet, langs nu mee naar Soeslof in de as van het veld. Hard met links, raak! in de verre hoek. En dan is het kassa voor Groningen. Wat een schitterende uithaal van Suslov. Net buiten de 16 meter valt hij in de verre hoek. De rechter van Mulder binnen tegen de touwen. En is het weer gelijk. En dat bleef het dus ook. Er zijn nog meer wedstrijden. PSV Vitesse is net begonnen en Ajax Sparta spelen vanavond om 8 uur nog. Het weer, de zon schijnt volop. De temperatuur ligt tussen de 14 en 19 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Het wordt niet kouder dan 6 graden. Morgen opnieuw lenteachtig. Op de Wadden wordt het zo'n 12 graden. In het uiterste zuiden kan het 20 graden worden.